Hij hoefde van koningin Beatrix niet meer te kijken naar een rechtskabinet met CDA en PVV. Binnen de overgebleven variant is Paars Plus volgens Jane Quilling de beste mogelijkheid. Omdat die partijen bij de verkiezingen 16 zetels winst hebben geboekt. Een middenkabinet van VVD, PVDA en CDA leed een gezamenlijk verlies van 14 zetels. Koningin Beatrix heeft Uri Rosenthal van de VVD en Jacques Wallagen van de Partij van de Arbeid inmiddels benoemd tot nieuwe informateurs. In het internationale klimaatrapport van het IPCC zijn geen nieuwe fouten ontdekt. Ook blijft de hoofdconclusie dat de aarde opwarmt als gevolg van menselijk handelen overeind. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving, dat het rapport tegen het licht hield. Eind vorig jaar ontstond er ophef over fouten in het rapport, bijvoorbeeld over het smelten van gletsjers op de Himalaya en het percentage dat Nederland onder het zeeniveau ligt. Toenmalig minister Kramer was hier woedend over, gaf het planbureau opdracht om te onderzoeken of er nog meer fouten in het rapport staan. Dat is volgens het planbureau dus niet het geval. Wel plaatst het planbureau een kanttekening bij het aantal Afrikanen dat door klimaatverandering risico loopt op watertekort. Maar die schatting heeft geen gevolgen voor de conclusies van het rapport planbureau vindt wel dat sommige conclusies beter moeten worden onderbouwd. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima wonen morgen in Kaapstad de WK-wedstrijd Nederland-Uruguay bij. Het prinselijk paar zei dat vanmorgen tijdens het jaarlijkse fotomoment voor de pers in het tuin van Villa Eikenhorst. Of de kroonprins en zijn vrouw ook plannen hebben om naar de WK-finale te gaan als Nederland zich plaatst, is niet duidelijk. Het weer dan nog bewolkt en in het oosten wat regen. In het westen opklaringen. Het wordt tussen 19 graden op de Wadden en een graad of 24 in Limburg.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 We zijn er weer bij en dat is prima. FIFA Hollandia, we houden van het voetbal, Je helden zijn we nummer 1. De baas over de velden, dat zie je toch meteen. Met Robben op de vleugels en Van Persie in de punt.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 Left a good job Down in the city. city until I hit the ride on riverboat queen. big keep on turning. Ooh, the primary keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling, yeah, rolling, rolling on a river. Rolling on the river.